Kasper Meijer met het NOS-journaal. De G7-landen zijn het op hun top eens geworden over een groot infrastructuurproject... bedoeld om minder ontwikkelde landen te helpen. De Amerikaanse president Biden wil zo tegenwicht bieden aan de groeiende economische macht van China. De G7-landen zijn het nog oneens over het veroordelen van de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in het westen van China. In geen enkel verpleeghuis in Nederland zijn gisteren nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Ook overleed er niemand aan het virus. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid tegen nu.nl. Bewoners van verpleeghuizen waren een van de eerste groepen die werden gevaccineerd. Een onbekende bieder heeft 23 miljoen euro betaald voor een ruimtereis samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Afgelopen maand deden zo'n 6000 mensen mee aan een veiling voor het ticket. De winnaar en Bezos stappen op 20 juli aan boord van de eerste reis... in een raket van het ruimtevaartbedrijf van Bezos. Ook de broer van de steenrijke ondernemer gaat mee. De raket gaat na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer... waar de inzittenden dan een paar minuten gewichtloos zijn. Daarna keert het vaartuig weer terug naar de aarde. De Braziliaanse president Bolsonaro heeft opnieuw een boete gekregen... omdat hij geen mondkapje droeg tijdens een evenement. Ook zijn zoon en een minister ontvingen een bon van omgerekend 90 euro... melden Braziliaanse media. De drie hadden geen masker op tijdens een motorrally in Sao Paulo... waarbij duizenden aanhangers van Bolsonaro aanwezig waren. Tijdens een toespraak sprak Bolsonaro zich opnieuw uit... tegen het gebruik van mondkapjes en andere coronamaatregelen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Er kan lokaal een mistbank ontstaan. Komende dag schijnt de zon volop. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.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 If this is home, then what do I go where I came from? I haven't seen the coast for so long. They got them here, but they're not the same. I never know. Know if I left too soon and too young.